wordt het bedrag verhoogd naar 4500 euro. Het leek erop dat het demissionaire kabinet dit jaar geen vuurwerkverbod wilde. Maar dat kwam er toch, nadat veel burgemeesters en ziekenhuizen daarop aandrongen. Er komen zoveel migranten binnen in Nederland dat er nog dit jaar 2000 opvangplekken extra nodig zijn, zegt demissionair staatssecretaris Broekers-Knol. Komen die er niet, dan kunnen asielzoekers mogelijk niet worden opgevangen. En dat zou onaanvaardbaar zijn, zegt Broekers, omdat Nederland via verdragen verplicht is mensen op te vangen. Broekers zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om een plek beschikbaar te stellen. Mensen die vanuit Zuid-Afrika in Nederland aankomen... hoeven zich nog niet verplicht te laten testen op corona. Maar die maatregel wordt wel overwogen, zegt minister De Jonge. 14% van de reizigers uit Zuid-Afrika testen positief... ondanks het feit dat ze zich ook voor vertrek moeten laten testen. En niet tot diep in de nacht de kroeg in, maar vanaf vroeg in de morgen. In dit kroegje in het Zeeuwse dorp Hoek kan het. Ze openen de deuren om vijf uur s morgens en tanken de hele dag door. Ja, ik, ik zie eigenlijk wel het meeste uit het eind van de dag, zeg maar eh, zo rond half vijf of zo, eh, hoe iedereen dan aan toe is. En dan hebben we een verkiezing van, eh, ja, ik noem het dan de pilsbaas van de dag, zeg maar. In Arnhem wilde een kroegbaas dit ook. Hij hoopte de afterparty van tientallen huisfeestjes in zijn stad te zijn. Maar daar was de burgemeester niet zo blij mee. Hij noemde dat asociaal en onwenselijk. De Arnhemse kroegbaas ziet nu maar af van een plan. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Het gaat licht vriezen. Het kan glad worden dus. Morgen vooral droog. Wel wat warmer dan vandaag. Een graad of 7. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort. Voor knooppunt Amstel is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem een half uur oponthoud door een ongeluk. De N232 Amstelveen richting Haarlem voor de aansluiting met de A205 20 minuten vertraging.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 We're snuggled up together like two birds of a feather are we. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. <laughs> Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight.